Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een brand in een appartementencomplex in veer is iemand om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Bij de brand kwam veel rook vrij. Naastgelegen woningen zijn door de hulpdiensten ontruimd. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Een uitzendbureau voor zorgmedewerkers heeft in het afgelopen half jaar minstens 120 medewerkers ingezet op klussen waarvoor ze niet de juiste papieren hadden. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Arbeidsinspectie en de politie. De ongediplomeerde uitzendkrachten werkten onder meer in de jeugdzorg en in de zorg voor mensen met een beperking. Aan de rand van Jeruzalem in Israël woedt een grote natuurbrand. Zeker twaalf mensen moesten naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd. Door de grote brand is de belangrijkste snelweg tussen Jeruzalem en de Israëlische hoofdstad Tel Aviv afgesloten. Volgens een Israëlische nieuwssite zijn meerdere dorpen geëvacueerd vanwege de brand. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Vanuit Italië, Kroatië en Noord-Macedonië zijn blusvliegtuigen onderweg. De kosten die achteraf betaaldienst Klarna in rekening brengt... wanneer iemand te laat is met betalen... maken deel uit van het verdienmodel van het bedrijf. Dat zegt de rechtbank. In twee zaken tegen Klarna is sprake van een lening... terwijl dat niet duidelijk werd aangegeven, oordeelt de rechter. Klarna waarschuwde niet dat lenen geld kost en controleerde ook niet of iemand de schuld wel kon aflossen. In het Vlaamse Deelbeek, vlakbij Brussel, is een vrachtwagen tegen de bovenleiding gereden op een spoorwegovergang. De laadbak van de wagen stond nog omhoog, waardoor alle leidingen kapot werden getrokken. En vervolgens kantelde de vrachtwagen midden op de overweg. De chauffeur raakte niet gewond. Het herstellen van de bovenleiding bij Brussel kan nog dagen duren. En het weer. Vannacht koelt het geleidelijk af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zomers.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 You can't have no more if you do. You got a high price to pay. You just push any love that's left a little bit further away. You're pushing your love a little bit further. Mm-hmm. A little bit further away. You're pushing your love a little bit further Oh. can't be sung Nothing you can say but you can learn how to play the game keer samen, hand in hand. Laten de stroom bepalen wat er op ons wacht. gewoon opnieuw beginnen met z'n tweeën.